Marion Koekoek met het NOS Journaal. De Europese beurzen zijn vrijwel onveranderd geopend na het Griekse akkoord over schulden. De grote banken en verzekeraars noteerden na de opening een fractie hoger dan gisteren. De beurzen hadden gisteren al een voorschot genomen op de uitkomst in Griekenland. De Amsterdamse beurs sloot toen 1,7% hoger en die in Duitsland en in Frankrijk 2,5%. De Griekse regering maakte vanochtend bekend dat ruim 85% van de banken en investeerders een deel van de Griekse schuld wil kwijtschelden. En daarmee is voorlopig een Grieks faillissement afgewend. De tarieven van parkeergarages zijn in drie jaar tijd fors gestegen. Dat blijkt uit de nationale parkeertest van Detailhandel Nederland. Voor de test zijn 75 garages in 24 steden doorzocht. De grootste stijging van 50% was in garage Torenlaan in Assen. Assen is geen dure stad om te parkeren, maar een garage kost het nu toch 1,88 euro per uur. Parkeren op straat is ook duurder geworden, maar de stijging daar is minder explosief. In meer dan de helft van de 24 steden is parkeren op straat duurder geworden. De tarieven van het parkeren worden vastgesteld door gemeenten. Particuliere parkeergarages volgen de tariefstijgingen van de gemeente. Kabelbedrijf Ziggo gaat 21 maart naar de beurs. Ziggo hoopt met de beursgang ruim 700 miljoen euro op te halen. Volgens de kabelaar is het ondanks de economische crisis een goed moment om naar de beurs te gaan, omdat het bedrijf er financieel goed voor staat. De directie verwacht dat een aandeel bij de introductie tussen de 16,50 en 18,50 gaat kosten. Kandidaat partijleider Samsom van de PvdA ziet zijn partijgenoot Wolfsen liever geen tweede termijn doen als burgemeester van Utrecht. Op een partijbijeenkomst in de stad noemde Samsom het optreden van Wolfsen niet altijd even succesvol. De burgemeester ligt al langere tijd onder vuur, onder meer vanwege zijn trage handelen rond de homopesterijen in de wijk Leidse Rijn. Dan nog het weer, eerst nog wat zon, later bewolkt, het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A44 staan ze tussen knooppunt veen en Wassenaar. En op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Natuurlijk kan er ook op andere plekken worden gecontroleerd.